In apps en persberichten kwam de naam al niet meer voor. Nokia domineerde sinds eind jaren 90 de markt voor mobiele telefoons maar miste de boot toen de smartphones vanaf 2007 in opkomst kwamen. De overheid van Hongkong en de vertegenwoordigers van de betogers zijn weer met elkaar in gesprek. Het overleg wordt rechtstreeks uitgezonden op televisie in Hongkong en ook op schermen op straat is het te volgen. De protestleiders hadden dat geëist zodat iedereen kan zien hoe de overheid reageert op de eisen van de betogers. In de stad wordt al weken gedemonstreerd. De betogers willen volledig vrije verkiezingen in 2017, maar de autoriteiten willen een vinger in de pap houden. De mishandeling van drie kippen in Leusden was het werk van twee jongens van negen. De jongetjes staken twee weken geleden twee kippen in brand. Een derde stikte doordat zijn kop met tape was omwikkeld. Een van de jongens bekende de mishandeling tijdens een gesprek met de wijkagent. Daar werd ook duidelijk dat er een tweede dader was. De jongens worden niet vervolgd, dat is pas mogelijk vanaf 12 jaar. Wel wordt in overleg met de ouders jeugdhulpverlening ingeschakeld. De aanslag van gisteren op twee militairen in Canada heeft alsnog een leven geëist. Een van de twee militairen die gewond raakte, is aan zijn verwondingen bezweken. Gisteren reed in Montreal een automobilist in op de militairen. Daarna sloeg hij op de vlucht en werd hij door de politie neergeschoten. De man overleed een paar uur later. Het is niet duidelijk of hij banden had met terreurgroepen. Het weer, het is zo'n 14 graden en er zijn stevige buien met kans op onweer en hagel en zware windstoten, vooral in de kustregio. De wind draait naar noordwest en wordt vrij krachtig, aan zee stormachtig, met vanavond en vannacht kans op noordwesterstorm. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A10, de ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag... tussen Knopend Watergraafsmeer en Rij 3 kilometer. Heeft te maken met twee ongelukken. Bij Rij zijn drie rijstroken dicht, er blijven er twee open. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... is voor de Haringvlietbrug de rechte rijstrook dicht... heeft te maken met slecht wegdek.